en een voorspoedige start. Dick de met het en Monti stelt zich toch kandidaat voor de parlementsverkiezingen, melden verschillende media. Monti zou met een eigen lijst willen komen. Bij zijn aantreden, eind vorig jaar, had hij gezegd dat hij tijdelijk premier wilde zijn om Italië met hervormingsmaatregelen door de crisis te loodsen. Hij wordt volgens de kranten gesteund door centrumpartijen en overgelopen partijleden van Berlusconi's centrumrechtse PDL-partij. Huishoudens hebben in oktober 2,4% minder uitgegeven dan een jaar eerder. Dat is de grootste krimp in de afgelopen drie jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mensen houden de hand extra op de knip vanwege de btw-verhoging die op 1 oktober inging. Schaven vooral minder uit aan duurzame goederen als kleding, elektronica en auto's. Zo daalden de uitgaven aan auto's in oktober met ruim 30 Volgens het CBS is de consument zeer pessimistisch over het economisch klimaat. De leefomstandigheden van asielzoekers en vluchtelingen in Griekenland zijn mensonterend. Het gaat hier bijna om een humanitaire crisis, zegt Amnesty International. Volgens de organisatie is Griekenland niet in staat om de duizenden asielzoekers en vluchtelingen veiligheid en onderdak te bieden. Vooral voor kinderen zonder begeleiders is de situatie schrijnend. Als er in een detentiecentrum geen plek is, worden alleenstaande kinderen volgens Amnesty op straat gezet. De extra subsidie om het Metropoolorkest te redden zal ten koste gaan van de publieke omroep en van de cultuur. Dat hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker gezegd in de Tweede Kamer. Een meerderheid van in elk geval VVD en PvdA wil het bedreigde orkest de hulp schieten met 7 miljoen euro extra. Daardoor kan het orkest doorgaan tot 2017. Het geld komt voor een deel uit de mediareserves, voor een ander deel uit de begroting cultuur. Het weer vanmiddag is het bewolkt en volgt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regen. Er waait een stevige oostenwind. Middagtemperatuur ligt tussen 3 graden in het noordoosten en een graad of 5 in het zuiden. Vanavond bereikt de neerslag het noordoosten en daar valt natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt vandaag wel op snelheid gecontroleerd op onder meer de A37 tussen Hogeveen en Emmen en op de A73 tussen Venlo en Nijmegen.